5 uur. Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering wil volgend jaar eenheden van de Nationale Garde van Oekraïne gaan opleiden en uitrusten. Dat heeft het Pentagon bekendgemaakt. Met de plannen is 19 miljoen dollar gemoeid. Het geld is bedoeld om vier legereenheden te trainen en van materieel te voorzien voor de binnenlandse verdediging. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft al zo'n 23 miljoen dollar aan steun gegeven aan het Oekraïnse leger. De plannen van het Pentagon zijn een reactie op de steun van Rusland aan de opstandelingen in het oosten van Oekraïne. Het congres moet de plannen nog goedkeuren. Hamas zegt dat de luitenant van, de van het Israëlische leger die vermist was... wellicht is omgekomen door een Israëlisch bombardement. Israël zegt dat Hamas de 23-jarige militair heeft ontvoerd. Dat zou zijn gebeurd bij een toen een Israëlische patrouille werd aangevallen door Palestijnse strijders. Die strijders zijn volgens Hamas allemaal omgekomen bij een bombardement. Hamas zegt dat het waarschijnlijk is dat de luitenant, als hij inderdaad gevangen genomen was, ook is omgekomen. De verdwijning van de Israëlische militairen heeft waarschijnlijk een grote rol gespeeld bij de opzegging van het bestand in de Gazastrook. Nederlanders die met vakantie gaan moeten vandaag rekening houden met extreem lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië. In veel landen is de schoolvakantie gisteren begonnen en dat leidt tot grote stromen vakantiegangers. Volgens de ANWB doen Nederlanders er goed aan om pas rond het middaguur op weg te gaan om de ergste files en vertragingen te mijden. Nog beter is om morgen pas van huis te gaan. In Frankrijk worden de eerste files al om 7 uur vanochtend verwacht. Vorig jaar stond er op het hoogtepunt aan het begin van de middag meer dan 800 kilometer file in Frankrijk. Het weer, vooral langs de westkust, is nog een bui mogelijk. Minima rond 16 graden. Vanochtend geregeld zon en vrijwel overal droog. Vanmiddag en vanavond stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt 25 graden in Zeeland en 28 tot 30 in het oosten en noordoosten.